is de Jong met het NOS-journaal. De tweede motie aangenomen. Dat betekent dat er niet wordt bezuinigd op de wijkverpleegkundigen. Premier Rutte wilde dat eerst niet beloven... maar gaf vanavond tijdens het debat over de regeringsverklaring toch toe. Ook op andere punten probeerde de oppositie het regeerakkoord aan te passen. Er werden rond de 50 moties ingediend. Zo was er ook een motie om de dividendbelasting ongemoeid te laten... maar die heeft het niet gehaald. Een motie van de SGP om de Nederlandse vlag op te hangen in de debatzaal kon wel op steun van de meerderheid rekenen. De jeugdleider van een amateurvoetbalclub in Schaik is opgepakt vanwege kinderporno. Volgens Omroep Brabant wordt de man van 21 verdacht van het bezitten en maken van kinderporno. Het is niet duidelijk of de man ook beelden heeft gemaakt bij de voetbalclub of in zijn rol als jeugdleider. De politie weet wie de slachtoffers zijn en heeft de ouders benaderd. Voor hen is hulpverlening ingeschakeld. vvd VVD'er Josias van Aartsen is benoemd tot waarnemend burgemeester van Amsterdam. De commissaris van de Koning in Noord-Holland, Johan Remkes, heeft hem aangewezen... na overleg met de fractievoorzitters in de Amsterdamse gemeenteraad. Van Aartsen was sinds april dit jaar waarnemend commissaris van de Koning in Drenthe... en daarvoor was hij burgemeester van Den Haag. De verspreiding van jodiumpillen over Nederlandse huishoudens is vertraagd is iets misgegaan bij het bedrijf dat de pakketjes verstuurt. Dat heeft vooral consequenties in Zuid-Holland, meldt Omroep West. De pillen zorgen voor bescherming tegen radioactief materiaal bij een ongeluk in een kerncentrale. Iedereen die binnen 20 kilometer van een kerncentrale woont, krijgt de pillen. Die hadden uiterlijk 29 oktober bezorgd moeten zijn, maar het gaat nog wel tot 15 november duren voor ze allemaal zijn geleverd. Het weer op de meeste plaatsen blijft het, blijft het droog vannacht. Het wordt wel fris met minima tussen de 2 en 4 graden. En kans op vorst aan de grond. Morgenochtend lokaal kans op mistbanken. Verder is het bewolkt, maar het blijft wel droog.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 35 mag ik zeggen. Ik ga altijd die dingen doen. 1253. We gaan beginnen aan het tweede uurtje van een uh, eh, New Age muziek hier op CFM Zandvoort. En we beginnen met een nieuw album van Timothy Cooper. Global Skies, zo heet dit album. En de track Singapore Sunrise. ja, Timothy die neemt ons weer de hele wereld over. Nou ja. Eh, je kunt, eh, hij heeft ook natuurlijk een website, timothycooper.co.uk. Eh, en ehm, ja, verder is het moeilijk om informatie over Mr.